7 uur. Lot Lewin met het NOS Journaal. Negen verdakkenheid bij een aanslag in Ankara in 2015 zijn veroordeeld tot levenslange gevangenisstraffen. Het was de dodelijkste aanslag ooit in Turkije. Meer dan 100 mensen kwamen om. Twee zelfmoordterroristen bliezen zichzelf op vlakbij het grootste treinstation in de hoofdstad. Er waren op dat moment veel mensen op de been voor een demonstratie van een vakbond. De daders hoorden waarschijnlijk bij een Turkse cel van IS. En ook deze negen betrokkenen hebben volgens de rechter banden met IS. Op Malta is een Nederlandse vrouw van 30 om het leven gebracht. Haar lichaam werd vanochtend gevonden in de plaats Santa Venera. Volgens een lokale krant lag de vrouw tussen twee auto's in met steekwonden in haar keel. De ex-vriend van de vrouw is volgens de krant aangehouden. De politie is bij het onderzoek geholpen door een andere Nederlander. Vier supporters van FC Utrecht en Feyenoord zijn veroordeeld tot cel- en werkstraffen. Ze hoorden bij een grote groep fans die begin april met elkaar op de vuist gingen. Eerst liep het uit de hand bij een ijssalon in Utrecht. Daarbij werd met meubilair en glazen gegooid. En later die nacht was er nog een confrontatie. Bij een AC-restaurant langs de A12 bij de Meern. De snelweg werd toen in beide richtingen afgesloten omdat er mensen op de weg liepen. Rond de 40 gegadigden hebben belangstelling om de failliete vrijbuiter kampeerwinkelgroep over te nemen. Een aantal is alleen geïnteresseerd in tentenmaker De Waartenten, dat onderdeel van de groep is. Onder de belangstellenden voor een overname zit ook de groep De Waardfans, die een crowdfundingsactie willen opzetten. Het weer, het blijft vanavond nog lang zomers warm. Vannacht komen de minima rond de 18 graden uit. Morgen wordt het 27 tot 33 graden en zondag 24 tot 28 graden. Het blijft op de meeste plekken zonnig en droog, met alleen in het noorden morgenochtend kans op een beetje regen.